Door meegens met het NOS-journaal. Milieuorganisaties zeggen dat drie kolencentrales al op 1 januari kunnen sluiten. Uit onderzoek is volgens hen gebleken dat het haalbaar is om de centrales in Rotterdam, de Eemshaven en op de Maasvlakte al na dit jaar te laten stoppen met de productie. Als dat lukt voldoet Nederland aan de uitspraak van de rechter om de hoeveelheid broeikasgassen met een kwart terug te brengen vergeleken met 1990. Zonder extra maatregelen lukt dat volgens de milieuorganisaties niet. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries wordt met de dood bedreigd door crimineel Ridouan T. Op Twitter schrijft de Vries dat hij dat van justitie en politie te horen heeft gekregen. T. zou de Vries willen laten liquideren vanwege zijn kritische uitspraken over de crimineel. Ridouan T. wordt verdacht van een aantal moordopdrachten. Hij is voortvluchtig, de politie vermoedt dat hij in het buitenland zit. Bij afvalverwerker Vink uit Barneveld zijn invallen gedaan. Het bedrijf wordt verdacht van gesjoemel met vervuilde grond. Tussen 2012 en 2016 zou vervuilde grond niet goed zijn gereinigd. Vink wordt verdacht van fraude en overtreding van milieuwetten. De zaak werd vorig jaar aan het rollen gebracht door tv-programma Zembla. Na 35 jaar wordt er volgend jaar voor het eerst weer een Formule 1-race verreden op het circuit van Zandvoort. Het gebeurt volgend jaar in mei. De precieze datum volgt later. De race zal in elk geval verreden worden voor die van Monaco. De organisatie van de Formule 1 heeft met het Zandvoortse circuit een contract voor drie jaar afgesloten. Het Eurovisie Songfestival is dit jaar voor het eerst te volgen met een gebarentolk en speciale sign-dancers. Dat zijn muziektolken die gebaren combineren met playbacken en dansen. De tolken zijn te zien op NPO 1 Extra. Tijdens de tweede halve finale op donderdag als Duncan Lawrence optreedt en tijdens de finale op zaterdag. Vanavond bij de eerste halve finale zijn ze nog niet te zien. Het weer, zon, in de loop van de dag wat stapelwolken, 14 tot 18 graden.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 Baby, all I need is you. care about tomorrow. Inhale this moment with me. There's no right and there's no wrong, so I'll take the risk. You won't back me down. On these open streets, it's just my face. just a single letter taking me home, and it won't ever break. But I hit the ground so hard. These sunless avenues made me a dancer in the dark. But somewhere I was young at heart. I knew I would get up. I knew I would get up on these open streets.